Daarbij kwamen 46 mensen om. Noord-Korea zet ook het Zuid-Koreaanse personeel het land uit dat op een gezamenlijk industrieterrein werkt. De KRO wijst zijn leden op de bezuinigingsplannen van politieke partijen voor de publieke omroep. Voorzitter Bekking waarschuwt met name voor GroenLinks en de PVV, die volgens hem de omroepverenigingen willen afschaffen. De KRO-voorzitter wil het geen stemadvies noemen, maar een waarschuwing. De PVV en GroenLinks zijn kwaad. Volgens GroenLinks gaat de omroep zijn boekje te buiten. En de PVV vindt dat de subsidie aan de omroep moet worden ingetrokken. PvdA en VVD hebben kritiek op de plannen van het CDA over de taakstraffen. Het CDA wil in plaats van taakstraffen een strafdienstplicht. En dat is een combinatie van bijvoorbeeld nachtdetentie en heropvoeding. De PvdA vindt dat taakstraffen in bepaalde gevallen wel effect hebben. De VVD heeft al eerder geprobeerd om taakstraffen voor zedendelicten en geweldsmisdrijven af te schaffen. En toen voelde het CDA er niets voor, zei VVD-leider Rutte. De politie heeft opnieuw een man opgepakt in verband met de branden in Veendam. De 40-jarige man uit Veendam zou iets met meerdere branden te maken hebben. Het is de tweede arrestatie in het onderzoek naar de branden... waarbij in maart een brandweerman om het leven kwam. Vorige week werd een man van 22 opgepakt. Hij kwam na een paar dagen weer vrij. Het weer, vanavond in het zuiden meer bewolking, elders helder. Morgen bewolkt en in de loop van de dag... Van